Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De Europese beurs de laatste dag van de week volgehouden. De AEX-index sloot dankzij een winst van 1,7% boven de 302 punten. De index heeft over de hele week bijna 5% gewonnen. Vandaag was er steun van positieve cijfers over de Amerikaanse economie. De verkopen van winkeliers namen daar vorige maand meer toe dan verwacht. Voor het eerst heeft het Britse kabinet van premier Cameron een minister verloren. Minister van Defensie Liam Fox is afgetreden onder druk van de mediaberichten over de band met zijn vriend, de lobbyist Adam Warity. Die heeft geen officiële rol, maar heeft Fox inmiddels vergezeld op 18 buitenlandse reizen. Fox zegt dat hij zijn privéleven en zijn werk niet had moeten vermengen. Alle pasgeboren honden moeten vanaf volgend jaar een chip hebben. De verplichting was al eerder aangekondigd. Staatssecretaris Bleker heeft nu bekendgemaakt dat de maatregel in het voorjaar ingaat. Het kabinet hoopt op deze manier misstanden in handel en fokkerij tegen te gaan. Met de chip kan de herkomst van de hond worden achterhaald en ook de gegevens van de eigenaar worden geregistreerd. Wie zijn hond niet chipt is in overtreding. Bleker verwacht dat 100.000 pups per jaar een chip krijgen. Luisteraars van Radio 4 hebben bijna 900 muziekinstrumenten gedoneerd. De luisteraars was gevraagd om op 22 verschillende inzamelpunten hun instrumenten in te leveren. Radio 4 wilde zo bijdragen aan de campagne Muziek Telt. De initiatiefnemers van de campagne willen dat er meer aandacht voor muziek komt op basisscholen. De bijna 900 instrumenten gaan naar projecten in Amsterdam, Tiel en Veendam. Dan het weer, vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig, smiddags wordt het dan een graad of 12. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Rond Amsterdam is de avondspits al voorbij. Rond de andere drie grote steden gaat het iets minder snel. Ik noem de files van 4 kilometer en langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 5 kilometer. En richting Amsterdam bij de afrit Bunschoten 5. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 4. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 8 kilometer. En verderop bij Maarsbergen nog eens 4. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 9. En dat zijn mensen die omrijden vanwege de problemen eerder vanmiddag op de A15. Op de A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. En naar het zuiden vanuit Utrecht bij Noordeloos 8 en voor de brug bij Gorkum 6.